Kasper Meijer met het NOS-journaal. Vanuit de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije... dat tien ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd... en betrokken te zijn bij een mislukte koepoging, wat hij zelf ontkent. Volgens VVD-kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien. volgens PvdA-kamerlid Piri ligt Erdogan op ramkoers. D66er Sjoerdsma noemt het de wereld op zijn kop. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn honderdduizenden aanhangers van premier Orbán de straat opgegaan. Vandaag herdenkt Hongarije de opstand tegen de Sovjet-Unie 65 jaar geleden. Maar het gaat de demonstranten ook om de verkiezingen komend voorjaar. Ze hopen dat premier Orbán wordt herkozen, steunen zijn harde beleid tegenover LHBTI-rechten... en vinden dat Brussel zich te veel bemoeit met Hongarije. Oostenrijk is van plan om lockdowns in te voeren voor mensen die ongevaccineerd zijn... als de druk op de IC's te groot wordt. Bondskanselier Schallenberg hoopt hiermee de twijfelaars over de streep te trekken. Op dit moment liggen er 220 coronapatiënten op de Oostenrijkse IC's. Als dat oploopt tot 500, dan wordt ongevaccineerden de toegang tot de horeca ontzegd. Stijgt het tot 600, dan mogen ze volgens het plan alleen maar in specifieke gevallen hun huis verlaten. De Nederlandse rapper Murda is terug uit Turkije. Gisteren werd bekend dat Murda Turkije mocht verlaten... nadat hij eerder een uitreisverbod had gekregen. De rapper is door justitie in Turkije aangeklaagd... omdat hij het gebruik van drugs zou hebben verheerlijkt in zijn teksten. De aanklacht tegen hem wordt nog wel behandeld. Op basis daarvan kan hij worden veroordeeld tot 5 tot 10 jaar cel. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel...